Levi van Eck met het NOS-journaal. In het Braziliaanse Amazone-oerwoud zijn voorwerpen teruggevonden... van de vermiste Britse journalist Dom Phillips en zijn Braziliaanse reisgezel. Het gaat om kleding met een ID-bewijs van de Braziliaan... en een rugzak met kleding van de journalist. Ook hun laarzen zijn teruggevonden. De twee verdwenen vorige week zondag in een afgelegen stuk van het regenwoud... bij de grens met Peru. De Braziliaanse politie gaat ervan uit dat de verdwijning iets te maken heeft met stropers en vissers... die illegaal actief zijn in het beschermde natuurgebied. In het Amerikaanse congres zijn republikeinen en democraten het eens geworden... over een beperkte aanscherping van de wapenwet. Voor wapenkopers onder de 21 jaar komen bredere achtergrondcontroles. Ook wordt het makkelijker om wapens af te nemen van verwarde of mogelijk gewelddadige personen... De Democraten wilden nog strengere wetten aannemen, maar Republikeinen hielden die tegen. In de Duitse plaats Mannheim is een man van 36 met zijn auto ingereden op een groep fietsers. Een vrouw van 71 kwam daarbij om het leven, drie anderen raakten gewond. De man was waarschijnlijk op de vlucht, want kort voor de aanrijding had hij zijn vader gedood. Het is niet duidelijk waarom de man zijn vader aanviel. Volgens de Duitse politie was hij verward. De moordenaar van Milika van Doorn is in de gevangenis overleden. De 51-jarige Hussein A. overleed na het sporten. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht, maar er zou geen sprake zijn van een misdrijf of zelfmoord. Milika van Doorn werd in 1992 verkracht en vermoord. Pas in 2017 kwam A in beeld na DNA-verwantschapsonderzoek. Begin dit jaar werd hij in hoger beroep veroordeeld tot 19 jaar cel. Het weer in het midden en noorden van het land kan een bui vallen. Het is een graad of 11. Overdag is het zo goed als droog en is er een mix van zon en wolken.